Eck met het NOS-journaal. De burgemeester van Gorkum heeft aangifte gedaan vanwege mogelijke stemfraude... het ronselen van stemmen en het beïnvloeden van kiezers. Daardoor is de verdenking volgens de regionale omroep Rijmond breder dan eerder werd gedacht. In het stembureau in Gorkum zijn bij de verkiezingen vorige week... opvallend veel volmachtstemmen uitgebracht. De gemeenteraad is vanavond bij elkaar om te praten over de mogelijke gevolgen... De kiesraad adviseert om de verkiezingen in Gorkum niet opnieuw te doen. Daar is te weinig grond voor. Als de oorlog in Iran tot half april duurt... duurt de nasleep voor de olie- en gasprijzen tot ongeveer eind augustus. Blijkt uit berekeningen van de Rabobank. In dat geval zullen de brandstofprijzen uitkomen rond zo'n 2,25 euro. Duurt de oorlog langer, bijvoorbeeld tot juni... dan kan de prijs oplopen tot bijna 3 euro per liter. Als de oorlog langer duurt, zal dat later dit jaar volgens de bank ook te zien zijn in de inflatie. In twee AZC's zijn vandaag steekpartijen geweest in Uden en Almere. Bij de steekpartij in Uden is de verdachte op de vlucht geslagen. De politie zoekt onder meer met een helikopter. De steekpartij in Almere was afgelopen nacht al. Het slachtoffer raakte licht gewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. Een opmerkelijke veiling in Tilburg. Daar gaan de komende dagen goocheltrucs onder de hamer. Het gaat onder meer om privécollecties van illusionisten. Er is onder meer een truc van Hans Kazan... waarin hij een lege kist in een handomdraai vult met bankbiljetten... Hij verklaart de aantrekkingskracht van goochelen. Een goochelaar of een illusionist neemt, neemt de mensen, het publiek, even mee naar een wereld waar het onmogelijke heel even mogelijk lijkt. Het is theater. De opbrengst van de veiling van de truc van Hans Kazan gaat naar een goed doel. Het weer. Vanavond neemt het aantal buien af en zijn er wat opklaringen. Vannacht kan het land inwaarts een gaatje vriezen.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 We were made to love. We were made to love. Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved never loved, never loved someone like this. All I said there's one thing you gotta learn is not to be afraid of it.